Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een jongen van 13 die vanmiddag zwaar gewond raakte bij een vuurwerkongeluk in de Zeeuwse plaats Kamperland... raakt waarschijnlijk een deel van zijn hand kwijt. Dat zegt Omroep Zeeland. Volgens de politie ging het mis toen de jongen zelf een Cobra 6 aanstak. Dat zijn zware knallers die qua kracht in de buurt komen van handgranaten. De jongen is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Laat hulpverleners tijdens de jaarwisseling met rust, dat zegt het Openbaar Ministerie. Volgens hen is agressie tegen hulpverleners zoals brandweer of politie een absolute no-go. Het OM beschouwt de jaarwisseling als een evenement. Wie zich misdraagt kan dan rekenen op hogere straffen. Volgens het OM kunnen straffen zelfs worden verdubbeld. Chinese hackers hebben ingebroken in systemen van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Daar hebben ze het over een groot incident. De hackers zouden eerder deze maand toegang hebben gehad tot documenten die niet als geheim in het systeem stonden. China ontkent dat zij achter de aanval zaten. En een hoop jongeren die op een fatbike rijden... hebben last van fatbike-shaming. Vervelend gedrag van andere mensen. Ze vertellen aan NOS Stories hoe ze soms vies worden aangekeken, worden uitgescholden. En soms gaat het zelfs nog verder. Ik was gewoon normaal een keertje in de stad aan het rijden en ik werd geappt. Dus ik ging rustig aan de kant. Ik pakte mijn telefoon erbij en er kwam een man. En die zei opeens, ja, je bent lui, ga van dat ding af. En uiteindelijk kijk ik en dan gaat hij opeens heel snel richting mij toe rennen. Mensen spreken je aan zonder reden dat je gewoon rijdt. Ja, ik word ook heel vaak uitgescholden. Vooral de oude mensen. Die krijgen Chris middelvinger of ik ben een ASO of een kutkind. Dat dit allemaal gebeurt komt volgens jongeren doordat fatbikes vaak negatief in het nieuws komen. Dingen worden opgevoerd en er wordt soms gevaarlijk mee gereden. Het weer nog bewolkt en hier en daar valt wat motregen. Tijdens de jaarwisseling veel wind en zware windstoten. Op de meeste plekken is het droog, maar in het noorden is er regen.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 Hij liet een Cobra 6 ontploffen, die heeft de explosieve kracht van een handgranaat. Vermoedelijk is hij een deel van een hand kwijtgeraakt. Het ministerie van Financiën in de VS zegt dat Chinese hackers eerder deze maand hebben ingebroken in hun systemen. Ze hadden toegang tot informatie die niet als geheim was geregistreerd. Surinaamse oud-president en legerleider Desi Bouterse wordt zaterdag gecremeerd. Eerste kerstdag werd bekend dat hij was overleden, vermoedelijk één of twee dagen daarvoor. Het weer bewolkt, soms wat motregen en een aan zee stormachtige zuidwestenwind.